Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Franse regering verbiedt de bevolking met vakantie te gaan. Komend weekende start de voorjaarsvakantie in een deel van het land. Om te voorkomen dat mensen toch op pad gaan... wordt er extra gecontroleerd op snelwegen, treinstations en vliegvelden. In het debat in de Tweede Kamer vanmiddag wilde GroenLinks-leider Klaver van het kabinet weten... of het Nederlanders niet helemaal moet worden verboden... om in de meivakantie met vakantie te gaan. In Frankrijk mogen mensen alleen de deur uit voor werk, zorg of boodschappen. Het aantal doden door het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is gestegen met 563. Het totale aantal doden is nu ruim 2300. Er zijn bijna 30.000 besmettingsgevallen. Dat waren er gisteren nog ruim 25.000. Groot-Brittannië is lang terughoudend geweest met maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. En artsen zijn daar boos over. Ze denken dat dat heeft geresulteerd in de grote golf patiënten. Het is volgens de artsen de vraag of het land genoeg ziekenhuis en IC-bedden zal hebben de Champions League en de Europa League zijn tot nader order uitgesteld. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de UEFA en 55 aangesloten bonden. De nationale voetbalcompetities mogen van de UEFA na 30 juni worden afgemaakt... en de KNVB heeft de intentie uitgesproken om dat ook te gaan doen. De hoop is zelfs al halverwege juni. Voor 3 augustus moeten de competities zijn afgerond van de Europese Voetbalbond. En het weer. Er is steeds meer bewolking en er kan lokaal nog een buitje vallen. In het zuidoosten kan het nog wel een beetje zonnig zijn. De temperatuur ligt vannacht tussen de plus 3 aan zee en de min 3 in het zuidoosten.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 into the day. Tomorrow spills across the sky, and the suns are harsh. Reminder why we are feeling barely human. We don't know what's good for us, cause if we did, we might not do it. Who knows where our limits lie? We won't discover till we push it. I should just walk away. should call it a day and make my way. Oh, it grips me. Cause the devil's got my arms. The devil's got my arms. And it pulls me back into the night. But I should just walk away. drunk on this unholy wine to deliver us from our own minds. The promise of a better time till we're feeling barely human. forget and wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean.